Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël is in de Gazastrook begonnen met een nieuw grootschalig offensief. Dat heeft het leger bekendgemaakt. De aankondiging volgt op een dag van intensieve aanvallen vanuit de lucht, vanaf zee en op de grond in Gaza. Medici zeggen dat daarbij zeker 108 mensen zijn gedood. Volgens het Israëlische leger is het nieuwe offensief het begin van pogingen om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen en de vernietiging van Hamas. In de Amerikaanse stad New Orleans zijn tien gevangenen ontsnapt. Ze wisten weg te komen via een gat in de muur achter het toilet in hun cel. De politie heeft een foto van het gat gepubliceerd... waarboven onder meer staat geschreven... dit is te makkelijk en pak ons dan als je kan. Twee gevangenen zijn inmiddels opgepakt. Acht zijn nog op de vlucht. Onder hen bevinden zich mannen die worden verdacht... of zijn veroordeeld van moord... Bewoners van New Orleans worden opgeroepen extra alert te zijn. De Amerikaanse vakbond voor muzikanten steunt Taylor Swift en Bruce Springsteen na uitspraken van Trump. De Amerikaanse president noemde Springsteen een domme en talentloze artiest... en zei dat Taylor Swift niet meer populair is sinds hij had gezegd dat hij haar haat. Trump heeft al vaker zijn ongenoegen geuit over de beide artiesten... die vorig jaar opriepen om op Trumps tegenstander Harris te stemmen... De muzikantenbond noemt Swift en Springsteen briljante muzikanten... en zegt niet stil te blijven als ze persoonlijk worden aangevallen. Op de A4 bij Roelof Arendsveen is een vrachtwagen gekanteld... waardoor er problemen zijn op zowel de snelweg... als het spoor van de hoge snelheidslijn ernaast.